Dik Hark met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat mensen die alcohol drinken een hogere zorgpremie moeten betalen. Blijkt uit een studie van het CBS naar solidariteit in de gezondheidszorg. De premie is nu voor iedere Nederlander gelijk. Voor sommige groepen, zoals ouderen en mensen met slechte gezondheid, mag de zorgpremie gelijk blijven. Het Schotse Openbaar Ministerie heeft de interimregering van Libië om hulp gevraagd bij het Lockerbie-onderzoek. Boven de Schotse plaats Lockerbie ontplofte in 1988 een Amerikaanse Boeing. Daarbij kwamen 270 mensen om het leven. Gaddafi traineerde jarenlang het onderzoek. Uiteindelijk werd de Libiër al magrahi veroordeeld. Schotland heeft de Nationale Overgangsraad van Libië gevraagd bewijsstukken te overhandigen om vast te stellen wie al magrahi heeft geholpen. In het noorden van Syrië hebben troepen van president Assad een strategisch belangrijke plaats aangevallen. De stad Al-Rastan werd onder meer met tanks beschoten. Langs de stad in de regio Homs loopt de belangrijke verbindingsweg met Turkije. Volgens mensenrechtenactivisten zijn bij de beschietingen zeker drie gewonden gevallen. In Groot-Brittannië is ophef ontstaan over de beslissing van de BBC om bij jaartallen niet langer de benamingen voor en na Christus te gebruiken. De Britse omroep doet dat om niet-christenen niet voor het hoofd te stoten. Medewerkers worden opgeroepen om voortaan de term common error te gebruiken, wat zoveel betekent als algemene jaartelling. Veel bekende BBC-presentatoren hebben al gezegd dat ze zich niet aan die richtlijn zullen houden. De rijkste man van China is kandidaat voor een zetel in het Centraal Comité, het orgaan binnen de Chinese Communistische Partij. Volgens de Chinese media krijgt de 57-jarige industrieel Liang Wengen volgende maand op het partijcongres de status van waarnemend lid. Hij is de eerste ondernemer die wordt toegelaten tot de top van de Communistische Partij. Het weer vooral in het noorden en westen kans op een bui. Verder droog bij een temperatuur van een graad of 22. Op de Wadden is het iets koeler. Morgen eerst bewolkt, later zonnig en weinig verandering in temperatuur. Dit was het. En... Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A20 hoek van Holland richting Gouda voor het knooppunt Debrechtseplein 4 kilometer. De rechte reishok is dicht, daar staat een vrachtwagen stil. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen knooppunt Rijnsweert en Afrit Den Dolder 6 kilometer. Dat komt door een aanrijding. Tussen de Uithof en Afrit Den Dolder kan het verkeer alleen via de vluchtstrook erlangs. Geeft ook vertraging richting Utrecht. Daar staat tussen de Afrit in Maarn en Den Dolder 5 kilometer. Verkeer richting Amersfoort kan het beste omrijden over Hilversum, over de A27 en de A1. Een aanrijding op de N44 Den Haag-Wassenaar. De weg is nu dicht tussen Wassenaar, Kerkenhout en Wassenaar.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 smile Zandvoort en Zomerhits. net verkocht. Dus dat. Nu zfmzandvoort.nl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

但你。 There's a doggone hook in me Oh, get that buzz Love is the dog I'm thinking